De besmette passagiers zijn ondergebracht in een bewaakt isolatiehotel... in de buurt van Schiphol en moeten daar minstens vijf dagen blijven. Gisteren kwamen twee KLM-toestellen met in totaal 600 passagiers aan op Schiphol vanuit Zuid-Afrika. Ze zijn allemaal getest op corona in speciale teststraten op de luchthaven. Het Outbreak Management Team heeft het demissionaire kabinet de overweging meegegeven om de kerstvakantie eerder te laten beginnen, staat in het laatste OMT-advies. Ook heeft het OMT aandacht gevraagd voor Black Friday en de risico's die aan de drukte in winkelcentra verbonden zijn. De kerstvakantie begint dit jaar op zaterdag 25 december, eerste kerstdag. De nieuwe coronamaatregelen gelden vooralsnog tot en met 18 december. De situatie wordt op 14 december opnieuw beoordeeld. Bij Mexico-stad zijn bij een busongeluk zeker 19 mensen om het leven gekomen. De remmen hadden het begeven, waarna de bus tegen een woning botste. In de bus zaten pelgrims die onderweg waren naar een katholiek bedevaartsoord. In Enschede heeft de politie gisteravond enige tijd de elektriciteit van 60 woningen laten afsluiten vanwege de vondst van een hennepkwekerij. Volgens de politie is het oprollen van een hennepkwekerij gevaarlijk, zeker als er illegaal stroom wordt afgetapt. De Amerikaanse componist Steven Sondheim is overleden. Sondheim was vooral bekend van The West Side Story. Hij won in totaal zeven Tony Awards. Sondheim is 91 jaar geworden. In de eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld. NEC verloor in eigen huis van Cambuur. Het werd 3-2 voor de Friese, die door de overwinning stijgen naar de vierde plaats op de ranglijst. Het weer, veel bewolking en kans op regen en natte sneeuw. In de buien is het 2 graden, verder wordt het een graad of 5. Ook morgen buien, kans op hagel of natte sneeuw en 2 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I remember what you said to me. I know you've been hurt. just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. The better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me.